De overvallers bedreigden daarna een bestuurder en namen zijn auto mee. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De A2 is bij het knooppunt Deil afgesloten. Het noodweer dat gisteravond en in het begin van de nacht over Nederland trok... heeft in het hele land voor overlast gezorgd. Er ontstond schade door wateroverlast, blikseminslag en omgewaaide bomen. Het treinverkeer raakte ernstig ontregeld, vooral in het zuiden. Nog niet op alle plaatsen is de schade hersteld en rijden minder treinen volgens een aangepaste dienstregeling. De PVV dreigt opnieuw de gedoogsteun in te trekken als Griekenland de leningen niet terug kan betalen. De partij is bang dat het kabinet extra moet bezuinigen als Griekenland failliet gaat. In een debat in de Tweede Kamer zei minister Jager dat dat erg onwaarschijnlijk is. En vandaag praat de Kamer verder met de Jager over hulp aan Griekenland. En het parlement in dat land houdt vandaag de cruciale stemming over de bezuinigingsvoorstellen van premier Papandreou die nodig zijn voor extra financiële steun van de EU en het IMF. Leden van de Taliban hebben gisteravond een hotel in Kabul aangevallen. Na een urenlang vuurgevecht wisten Afghaanse en NAVO-militairen een eind te maken aan de aanval. Er zouden zes of zeven terroristen zijn gedood. De aanval was op het Intercontinental Hotel, dat populair is onder Westerlingen en Afghaanse overheidsfunctionarissen. Er zouden ook tien burgers zijn omgekomen, onder wie twee buitenlanders. Het weer vanochtend bewolkt en vooral in het oosten nog een paar buien. Vanmiddag wordt het droog en breekt vanuit het westen de zon door. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot 21 in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De A2 tussen Utrecht en Den Bosch is in beide richtingen dicht door een crash na een achtervolging. Richting Den Bosch is de weg dicht tussen Knopendel en Waardenburg. Richting Utrecht tussen sint michielsgestel gestel en de afrit Geldermalsen. Verkeer in beide richtingen kan omrijden via Waalwijk en Gorkum over de A59 en de A27. Verder vielen op de A7 Horenzaandam tussen Purmeren Noord en de afrit Weidewormer 5 kilometer.